Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Rotterdam-Zuid zijn twee mensen gewond geraakt bij een grote brand. Een auto ontplofte in een garagebox en daarna brak er in twee panden brand uit. En vanwege de hoeveelheid rook is er een NL-alert verstuurd. Deze bewoonster hoorde de grote klap. We hoorden wel hele erge trillingen, want het begon heel erg te trillen. Toen kwamen we naar buiten en toen zagen we eigenlijk dat, het, eh, ja, dat er brand was. Ja? En je hoorde een hele harde klap. Eerst dacht ik het was vuurwerk, maar aan, het was gewoon heel hard. Dus ik schrok ervan en ik dacht, dit kan geen vuurwerk zijn. Ik hoorde gelijk iedereen gillen. Dus vandaar dacht ik dan dat er wel echt iets aan de hand was. Toen kwamen we naar buiten en toen zagen we dat het dus heel erg was. Omwonenden worden nu opgeroepen om uit de rook te blijven. Ramen en deuren te sluiten en ook de ventilatie uit te zetten. De ministeries van Landbouw en Volksgezondheid houden er serieus rekening mee... dat Nederlandse varkens vogelgriep kunnen krijgen. En dat is hier nog nooit voorgekomen. Viroloog Marion Koopmans vindt dat er al drijboeken moeten moeten klaar liggen voor zo'n scenario. We weten dat varkens gevoelig zijn voor griep. Varkens hebben hun eigen griepvirussen, maar kunnen ook vogelgriep krijgen. En we weten dat tussen varkens- en mensengriepvirussen overspringen. Dus eh, dat betekent gewoon nu een, een, nieuwe vorm van vogelgriep in het wild onder vogels hebben. Ja, dat de volgende schakel eh, die je echt in de gaten wilt houden varkens zijn. Vogelgriep is niet per se heel dodelijk voor varkens, maar de kans wordt dan wel groter dat er ook een variant ontstaat die voor mensen gevaarlijk is en als je een pasgeboren baby hebt, dan wil je natuurlijk die naam van de daken schreeuwen... en niet in je auto gekrast zien staan. Het is wel gebeurd in de wijk Nijkerkstad in Gelderland. Eén of meerdere vandalen hebben tot nu toe zo'n 12 auto's met strepen en smileys... en dus ook babynamen bekrast. En deze man snapt er helemaal niks van. Ga lekker op boksen of judo of eh, ga wat anders doen, maar ga geen auto's vernielen. Dan ben je echt ziek in je hoofd. Nee, dit lijkt gewoon een spelletje van eh, we doen het elk weekend. Ja, het is niet bekend wie die auto's bekrast. De politie is nog druk met het bekijken van camerabeelden en spoort mensen nu aan om aangifte te doen. Heb ik nog het weer voor je. Vannacht blijft het droog, morgen begint zonnig, maar later op de dag wordt het bewolkt en s'avonds valt er wat lichte regen.